Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Met het NOS Meer dan 60.000 kinderen in Nederland doen nauwelijks mee aan de samenleving. Zij zijn sociaal uitgesloten, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het bureau deed onderzoek onder kinderen van 5 jaar en ouder. Sociaal uitgesloten kinderen zitten niet op het sport en gaan vrijwel nooit op vakantie. Ook vieren ze nooit hun verjaardag en wonen ze vaak in een onveilige buurt. Belangrijkste oorzaak van hun sociale uitsluiting is geldgebrek van hun ouders. Verder is de kans op sociale uitsluiting van kinderen groter als hun ouders ook weinig deelnemen aan de samenleving. Op Sint-Eustatius groeit het verzet tegen de invoering van onder meer het homohuwelijk op het eiland. Sint-Eustatius wordt eind dit jaar net als Bonaire en Saba een Nederlandse gemeente. En de Tweede Kamer heeft bepaald dat alle Nederlandse wetten ook op de eilanden moeten gelden. Maar de eilandsraad van Sint-Eustatius heeft unaniem een motie aangenomen tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Volgens de indieners worden de wetten ten onrechte eenzijdig opgelegd en zal invoering grote culturele en emotionele schokken veroorzaken. Als Nederland zich niets van het protest aantrekt, dan dreigt Sint-Eustatius naar de Verenigde Naties te stappen. Alle verloven in de TBS-kliniek in de plaats Zeeland in Brabant zijn opgeschort. Aanleiding is de steekpartij van afgelopen middag in de HEMA in Uden. Een TBS'er op verlof stak daar een vrouw neer met een mes. De vrouw moest naar het ziekenhuis voor behandeling en de man werd opgepakt. De kliniek in Zeeland gaat de interne regels voor verlof aan een onderzoek onderwerpen. In de TBS-inrichting zitten alleen zogeheten long-stay-patiënten. Dat zijn TBS'ers die niet meer behandeld worden en in principe ook niet meer vrijkomen. Ze kunnen incidenteel verlof krijgen om bijvoorbeeld een begrafenis bij te wonen.